Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De PvdA zegt het vertrouwen in Hugo de Jonge op. Ze hebben een motie van wantrouwen ingediend. Volgens de partij is de Jonge niet op tijd en volledig geweest met het delen van info over de mondkapjesdeal met Siewert van Linden. Negen andere partijen steunen de motie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet. GroenLinks, Denk, Partij voor de Dieren, SP, eh, de PVV, Forum en BBB. Eh, um, ehm, maar betekent niet dat eh, de coalitie mee gaat stemmen en ook de SGP lijken niet mee te gaan. En ook van ja, 21 is het nog onzeker, dus het zal geen meerderheid halen. Maar het is wel een gevoelige tik voor Hugo de Jonge. Jamie Vaas heeft aangifte gedaan tegen haar ex Lil Kleine. Vanavond deed ze haar verhaal bij de talkshow Khalid en Sophie. Een paar maanden geleden lekte er beelden uit waarin onder andere te zien is hoe de rapper haar hoofd tussen een autodeur klemt. Als het niet eh, zo expliciet en zo naar buiten was gekomen... had ik waarschijnlijk ook hier nu niet aan tafel gezeten... en had ik nog in dezelfde situatie gezeten. Little Kleine mag de zaak in vrijheid afwachten. Een Russische journalist is aangevallen in een trein. Hij kreeg een lading rode verf over zich heen. Dmitri Moratov is oprichter van een van de laatste kritische kranten in Rusland. Hij won vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede. Er werken nog steeds te weinig vrouwen in de techniek. En om daar verandering in te brengen openden vandaag techniekbedrijven en opleidingen de deuren voor honderden meisjes. Het idee van deze Girls Day is dat ze enthousiast worden om ook bij zo'n bedrijf te werken. Want die extra vrouwen zijn wel welkom. Het is allemaal eh, veilig en het is helemaal niet zo zwaar eigenlijk als dat men dacht. ik ehm, krijg niet per definitie hele vieze handen van of iets dergelijks. Ik vind het een aanrader om te gaan werken in de techniek, ja. ja. En nog meer vrouwen zou nog gezelliger worden, denk ik. Onder de leerlingen zijn de meningen over een toekomst in de techniek nog verdeeld. Ja, lijkt me wel leuk, want ik, eh, ja, de technische dingen sowieso ook wel leuk. Nou nee, denk het niet. <laughs> Ehm, dat weet ik nog niet. Eh, het lijkt me wel leuk om die kant op te gaan, maar ik weet het nog niet heel zeker. Dat weet ik nog niet. <laughs> Nee, dat weet ik nog niet.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 Twee uur lang country, folk, Americana en bluegrass. En daar gaan we maar gelijk weer mee door. Hij begon op zijn zevende met muziek maken in een family band. Maar Zack, Top, waar we het over hebben, ging solo. En dat gaat hem goed af. Dit is zijn tweede single en die heet Like It Ain't No Thing. Nashville Radio Show. You got me wondering what I'm doing here. look saying nothing, but I know that sound. And that's another good reason not to hang around. And girl, And girl, I'm gone like it ain't no thing. Moving on, wide open to the passing lane. Full tank of whiskey, thinking that'll get me to the other side of the smoke in a hurricane Die tweede single van Sacked top. Dat was Like It Ain't No Thing hier bij de National Radio Show. En eh, voordat ik deze show opnam, bedacht ik me eigenlijk van is alweer vier jaar geleden dat voor het eerst Nashville Radio Show uit je speakers kwam blazen. En eh, ik hoop dat we dat nog vele jaren voor je voor elkaar mogen krijgen. En nu gaan we gewoon verder met de show. Digitale brievenbustijd, daar is het tijd voor. We gaan naar Oostenrijk voor muziek van een zangeres die voorheen alleen maar slagers bracht. Maar dit is haar eerste countryplaat. Lekkere gewone no-nonsense countrypop van Nancy Sue. Dit is This Country Dance. chance Oostenrijk. Nancy zo was dat in de digitale brievenbus. Met haar single This Country Dance. En verderop in de show natuurlijk nog veel meer digitale brievenbus inzendingen. Maar nu weer eh, wat country uit eh, lang vervlogen tijden. 1953. Dit nummer kwam uit de pen van Budlow Bryant. En die heeft heel wat hits op zijn naam staan. En dit was een nummer 1 hit voor Carl Smit. En die heet... Hey Joe, nashvilleradio.nl. dat was Zoe Muth en The Last High Rollers met I've Been Gone. Het is april, dat betekent dat we een nieuwe maandartiest hebben. In dit geval maandartiesten, want het zijn de twee. Het zijn de broertjes TJ en John Osborne. Ze tekenden in 2011 hun eerste platencontract... om in 2012 over te stappen naar een ander label. Het jaar erop brachten ze hun debuutsingle uit. Alhoewel dat nummer maar een klein hitje werd voor de broers... ja, is de rest eigenlijk geschiedenis. De Brothers Osborne zijn dit met Let's Go There. Dit is de Nashville Maandartiest. There's a postcard picture at the back of our minds of a place we never been where the sunshine shines. Stop making excuses about the dog and the cat. Just get a general direction and a roadmap. Baby, let's go there. Hop in the truck and get out of here. We're going out. and water heated, girl, it ain't that hard. We'll leave the laundry on the line. Forget the dishes in the sink. Just grab a strained bikini and your songs. to the ground getting old dat waren onze maandartiesten, The Brothers Osborne met Let's Go There. En verderop in de show natuurlijk komen ze weer vaker voorbij, zoals de hele maand april. Maar nu gaan we naar Texas. Ik ontdekte deze band vrij recent en wat klinkt dat lekker zeg. Heerlijke old school muziek van The Wilder Blue. Dit is Picket Fences. Won't you follow me honey, way I pass the picket fences. Down where the river rolls pretty as you please. Let me show you where chills that he carved when it was new. That live oak in the pasture was fully grown back then. I like to think about him resting under the same limb. Won't you follow me, honey? met Picket Fences. En dat was vrij recente muziek. En nu gaan we weer naar 1969 voor een old school country plaatje. Merle Haggard en Okie from Muskogee. We don't smoke marijuana in Muskogee. We don't take our trips on LSD. We don't burn our draft cards down on Main Street. Cause we like living right and being free. We don't make a party out of loving. But we like holding hands and pitching woo. We don't let our hair shaggy. Like the hippies out in San Francisco do. And I'm proud to be an Okie from Muskogee, A place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse lightning still the biggest thrill of all. Leather boots are still in style for manly footwear. Beads and Roman sandals won't be seen. And football's still the roughest thing on campus. And the kids here still respect the college dean. And I'm proud to be an Okie from Muskogee.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 All I need is a little you. All I need is a little you. All I need is a little you. A little you on my mind. Whoa. filled up with worries But today there's just one thing on my mind I don't need a brand new car, I'll just keep walking I don't care as long as you are by my side I don't care if the world stops turning don't de show. The Young River hoorde je met A Little You On My Mind. En dat was Muziek in Nederland. En nu gaan we naar Australië voor een duet van het album Songs from Highway 1 van Adam Harvey. Hij vroeg zijn maatje Lee Kernaghan om mee te zingen op het volgende nummer. Dit is Ramblin' Fever. voor weer een digitale brievenbusinzending. Via info.nashvilleradio.nl kregen wij de nieuwste single opgestuurd van Cameron James Smith. Zijn liefde voor Texas steekt hij niet onder stoelen of banken. Dat hoor je hier op zijn nieuwste single. is This Heart Belongs in Texas. 806 to 818 I traded Texas for LA 1100 miles was all it took for me to see where I had done And like a bullet from a gun, I ricocheted Deep in the heart of Texas, there's a place a mile square A little spin sitting on there ain't much there The dirt and wind and tumbleweed sure sound good to me Even if I live by all my exes This heart belongs to Texas This heart belongs in Texas An old white church and a Dairy queen What more do you need? The bright lights I was chasing were waiting right up in that south Plains sky. Nowhere else I'd rather be. Deep in the heart of Texas, there's a place a mile square. A little spit and miss it, and no, there ain't much there. The dirt and wind and tumbleweed sure sound good to me. Even if I live by all my exes This heart belongs in Texas a mile square, a little spit and miss it. And no, there ain't much there. But dirt and wind and tumbleweed sure sound good to me. Even if I live by all my exes, this heart belongs in Texas. This heart belongs in Texas. Texas. This heart belongs in Texas. En van de digitale brievenbus gaan we naar het Spotlight album. En die komt deze keer uit 1996 en is een album van John Barry. Een countryzanger die al sinds 1979 meer dan 20 studioalbums op zijn naam heeft staan. Dit album werd op 17 september 1996 uitgebracht en heet Faces. Je gaat luisteren naar twee nummers ervan. Eerst She's Taken a Shine en daarna He Doesn't Even Know Her. Dit is het Nashville Spotlight album. nummers van ons Spotlight-album Faces van John Barry. En in het tweede uur hoor je natuurlijk ook nog twee nummers van dit album voorbij komen. Maar nu tijd voor muziek uit Nederland. Saskia en Serge en Don't Tell Me Stories. Hey Sas, telefoon. Hello, darling. I see. You're not coming home tonight. Well... What am I supposed to say? Yes, I know the reason. Goodbye. Don't tell me stories. I can't forget all the love we shared together. Don't tell me stories. robbing the vault of more golden classics. 66, Loretta Lynn en You Ain't Woman Enough to Take My Man. Ik heb weer wat muziek voor je klaarstaan van onze maandartiesten The Brothers Osborne. In 2014 brachten zij hun tweede single uit en later dat jaar kwam de eerste EP ook uit. Maar het nummer wat je nu hoort zat ook op hun volledig album Pawn Shop. Je gaat luisteren naar Rum en daarna Ronda Vincent en Kentucky Sweetheart. is de Nashville maandartiest. Staring at the dirtiest part of this powder keg world. Sitting with the finest example of a beautiful girl. If we hadn't hit the bricks, we'd have no idea. Paradise was hiding right here, dipping our toes. with rum. fix it with rum. mix it with rum. Lucky folks go to the ocean The lakes for the landlocked ones We got a tarp and a trap and a kiddie pool A slip and set that Nashville radio show.